jaar de gevangenis in gaat. Rond de jaarwisseling zijn 186 gewelddadigheden gemeld tegen politie, brandweer en ambulancepersoneel. Dat zijn de definitieve cijfers van de politie. Er waren 13 incidenten meer dan een jaar eerder. Het aantal gevallen van openlijke geweldpleging tegen agenten steeg van 23 naar 51. Ook waren er meer vernielingen. Minister Opstelten wil de huidige aanpak van misdragingen tijdens de jaarwisseling voortzetten en waar nodig uitbreiden. In Arnhem zijn vier mannen opgepakt voor de groepsverkrachting van een vrouw van 24. Het slachtoffer werd in november door een groep mannen misbruikt in haar huis. Ze had een van de daders een week eerder leren kennen in het uitgaansleven. Gisteravond werd een opsporing verzocht, aandacht besteed aan de zaak, waarna zich vanochtend twee verdachten melden op het politiebureau in Arnhem. Later werden de twee anderen opgepakt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Een jongen van acht zit achter de brand die dit weekend een supermarkt in Quinshul verwoestte. Dat zegt de politie in het dorp in het Westland. Zaterdag werden vanwege een brand in het Albert Heijn filiaal 55 woningen ontruimd. De supermarkt brandde volledig uit. De politie kwam de jongen op het spoor door verklaringen van getuigen en beelden van een bewakingscamera. Vanochtend is hij opgepakt en verhoord in wat de politie een kindvriendelijke studio noemt. Daarna is hij naar huis gebracht. De jongen van acht kan vanwege zijn leeftijd niet worden vervolgd. Het weer bewolkt en kans op wat motregen. Het wordt 8 of 9 graden. Morgen regen, veel wind en ook ongeveer 9 graden. Dit was het. E- Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Amsterdam Amersfoort bij 1 Brugge 3. De A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwoude 4 kilometer. A10 richting knooppunt Koenplein. van Geuzenveld tot knooppunt Koenplein 3 kilometer. A12 Den Haag Utrecht Arnhem tussen Lunetten en Driebergen 6 A13 Den Haag Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 3.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 Hij zei dat hij berouw heeft van zijn daden. Stephanie Flores werd in mei 2010 in een hotel in Lima gewurgd. Van der Sloot zei dat hij alle aanklachten van moord en roof accepteert. Daarmee hoopt hij kans te maken op strafvermindering. De openbaar aanklager wil dat hij 30 jaar de gevangenis in gaat. In Duitsland heeft een verdachte in de rechtbank een officier van justitie doodgeschoten. De man, die partij was in een alimentatiezaak, trok plotseling een wapen en schoot eerst op de rechter die hem...